uur. Patrick Holskamp met het NOS-journaal vrijdag over het hek... en kon een van de kamers van de ambtswoning van president Obama binnenkomen. Obama en zijn gezin zijn niet in gevaar geweest... want ze zaten op dat moment in hun buitenverblijf Camp David. Bij het hek rond het Witte Huis wordt nu extra gesurveilleerd... en ook op het terrein zelf zijn meer controles. Er wordt nog onderzocht hoe het kan dat iemand de ambtswoning is binnengekomen... Gisteren was er opnieuw een incident bij het Witte Huis. Een man weigerde met zijn auto te vertrekken bij de poort. Vlak daarvoor was hij ook al lopend naar de ingang gegaan. De man is opgepakt. Hevige regenval heeft gisteravond problemen veroorzaakt in sommige delen van het oosten van het land. Zo konden in Oost-Groningen rioleringen het water niet verwerken en in Gelderland viel op sommige plaatsen binnen een uur net zoveel regen als normaal in een halve maand. Verder was er een wolkbreuk in Goor in Overijssel. Bij gevechten in de hoofdstad Sanaa van Jemen zijn zeker 140 doden gevallen. Duizenden inwoners zijn gevlucht. Sjiitische rebellen zeggen dat ze het gebouw van de staatstelevisie hebben ingenomen. Volgens ooggetuigen staat het gebouw in brand. Buitenlandse luchtvaartmaatschappijen vliegen niet meer op Sanaa vanwege de strijd. De islamitische terreurorganisatie Boko Haram heeft opnieuw een plaats in Nigeria aangevallen, Mainok in het noordoosten. Strijders van Boko Haram bestormden de stad en vermoorden zeker 36 mensen. Volgens militairen die de stad verdedigen zijn onder de doden zeker 23 burgers. Onlangs namen strijders van Boko Haram al de stad Gwoza in. Daar riepen ze een kalifaat uit... Net als de islamitische staat in delen van Irak en Syrië heeft gedaan. Het weer buien en het koelt af tot 14 graden. Overdag is het wisselvallig en 18 graden. De komende dagen blijft het koel, maar wel droog. Dit was het NOS Journal.